Tijdens de Love Parade in het Duitse Duisburg zijn er 16 geïdentificeerd. 12 zijn Duitsers, de anderen komen uit Nederland, Australië, Italië en China. Dat hebben de Duitse autoriteiten gezegd op een persconferentie. De slachtoffers zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. Over de schuldvraag wilde geen van de aanwezigen op de persconferentie iets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De meeste doden zijn gevonden op een taluut vlakbij de tunnel. De Duitse president Wolf heeft met ontzetting gereageerd op de tragedie in Duisburg. Hij sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden. BP-topman Hayward stapt op. Volgens de BBC heeft hij met het olieconcern overeenstemming bereikt over zijn vertrek. Binnen 24 uur worden details bekendgemaakt, bijvoorbeeld over een financiële regeling. Het optreden van Hayward na de olieramp in de Golf van Mexico is zeer omstreden. Veel critici nemen het Hayward kwalijk dat hij eerst aan zichzelf dacht, daarna aan BP en pas daarna aan de ellende die de ramp heeft veroorzaakt. De Amerikanen vonden Hayward arrogant en incompetent. Op een begraafplaats in Heerde in Gelderland zijn zeker 50 graven vernield en omvergetrokken. Vernielingen werden vanochtend ontdekt. De technische recherche onderzoekt de beschadigingen en zolang dat duurt is het kerkhof aan de Meester Nijhofstraat in Heerde gesloten. In de Golf van Mexico zijn duizenden pasgeboren zeeschildpadjes uitgezet. Ruim een maand geleden haalden vrijwilligers tienduizenden schildpadden eieren van de stranden... vlak voor de olie de kust vervuilde. De kleine schildpadden zijn op 600 kilometer afstand van de olievlekken uitgezet. Tegen de tijd dat ze het rampgebied hebben bereikt... zou de olie daar moeten zijn opgeruimd. Maar door bijvoorbeeld orkanen lopen de dieren nog wel risico dat ze in een olievlek terechtkomen.